Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft al het geld dat was voorgeschoten aan gedupeerde spaarders van de IJslandse internetspaarbank iSafe terug van de bank. Het is een bedrag van ruim 1,4 miljoen euro. Dat schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. De Nederlandse bank en Dijsselbloem hebben besloten om de vordering op iSafe te verkopen aan marktpartijen en investeerders. En met de opbrengst wordt de Nederlandse staatsschuld omlaag gebracht. Een medewerker van een elektronica-bedrijf in Arnhem heeft van de rechter 40 uur taakstraf gekregen vanwege een discriminerende e-mail. Hij had een sollicitant afgewezen vanwege zijn huidskleur. In het mailtje stond dat de sollicitant niks was. Het is een donkergekleurde neger. Verder stond er in de brief weinig ervaring met computers. De afgewezen sollicitant kreeg het interne mailtje per ongeluk toegestuurd. Volgens de rechter maakte de Arnhemmer zich schuldig aan opzettelijk discrimineren op grond van ras. Premie voor ziektekosten gaat volgend jaar met 10 euro per maand omhoog. Het kabinet heeft dat besloten, melden bronnen. En ook het eigen risico gaat omhoog. Nu is het nog 360 euro en dat wordt volgend jaar ongeveer 400 euro. Of iedereen de verhoging ook gaat betalen hangt af van de zorgverzekeraar. Die mag zelf bepalen of ze de richtlijn van het kabinet aan de klant doorberekenen of niet. Aan het eind van het jaar weet iedereen waar hij aan toe is. De Spaanse modeketen Zara heeft een t-shirt van internet gehaald... omdat het leek op een gevangenispak met een jodenster. Het shirt is voor kinderen van drie maanden tot drie jaar. Het is blauw met wit gestreept en heeft een opvallende gele ster op de linkerborst. Op internet ontstond ophef omdat het associaties opriep... aan de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Zara heeft het nu van de website van de winkel verwijderd weer, flink wat zon, maar in het noorden en Zuid-Limburg meer wolken en een kleine kans op een bui. Er staat weinig wind en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen nog iets warmer, maar later weer wat neerslag. Dit was het... Dit is John van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden, 3 kilometer. En op de A1 vanuit eh, Apeldoorn naar Amsterdam bij Knoop het Hoevelaken, 4 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Arnhem bij knoop het Oude Rijn 2 kilometer. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer.